Mark Hokke met het NOS-journaal. De gemeenteraads van twee derde van de stemmen. Bij de lokale verkiezingen die gisteren in een groot deel van Groot-Brittannië werden gehouden... deden de conservatieven het veel beter dan verwacht. Na een immigratieschandaal moest onlangs een minister opstappen... en ook mee kwam onder vuur te liggen. Labour hoopte daarvan te profiteren, maar dat lijkt niet te zijn gelukt. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Amsterdam zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het gaat volgens de politie vooral om lichte verwondingen. Volgens omstanders reed de streekbus in de buurt van het Olympisch Stadion met hoge snelheid op de tram. Violist Herman Krebbers is overleden. Krebbers geldt als een van de grootste Nederlandse violisten. Hij was tientallen jaren concertmeester van het Concertgebouworkest. Hij werkte veel samen met Theo Olof, die ook bij het Concertgebouw een tijdje eerste violist was. Krebbers was ook een befaamd viooldocent. Onder zijn leerlingen waren Vera Bets, Emmy Verhey en André Rieu. Komende zondag draagt het Concertgebouworkest onder leiding van Jaap van Zweden een concert op aan Krebbers. Herman Krebbers, die in 2009 zijn carrière beëindigde, was 94 jaar. Bij een politieinval in een boerderij bij Steenbergen in Brabant zijn zware explosieven gevonden... Ook lag er munitie voor een raketwerper en honderden patronen voor zware automatische vuurwapens. De bewoner van 54 is opgepakt. 29 kandidaten hebben zich gemeld voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Onder hen zijn negen vrouwen. Het is de bedoeling dat de hoofdstad in juli een opvolger heeft... van de vorig jaar juni overleden Eberhard van der Laan. Het weer, de zon schijnt en het is tussen de 16 en 19 graden...